Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De VS heeft per direct de onderhandelingen met Canada over importheffingen afgekapt. President Trump is woest over een Canadese techbelasting. en noemt die ongehoord en een regelrechte aanval op Amerika. Trump zegt dat hij binnen een week met strafheffingen komt voor het land. Canada wil dat invloedrijke Amerikaanse techbedrijven een belasting gaan betalen van 3 procent. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2022 voor onder meer Meta, Amazon en Apple. Canada wil zo meer inkomsten genereren uit de winst die de bedrijven maken in het land. Estland en Litouwen stappen uit het internationale verdrag tegen landmijnen. Dat hebben ze officieel laten weten aan de Verenigde Naties. De landen stellen dat ze geen keuze hebben door de dreiging van Rusland. Ze zeggen dat ze niet gebonden willen zijn aan verdragen waar de vijand zich ook niets van aantrekt. Wel benadrukken de landen dat ze respect blijven houden voor mensenrechten en internationale wetgeving. Een Amerikaanse begrafenisondernemer heeft 20 jaar cel gekregen... voor het jarenlang opslaan van 190 lichamen. Hij liet de overledenen vergaan in een gebouwtje in de staat Colorado. De nabestaanden van deze mensen dachten dat hij de as van hun geliefde naar hen had opgestuurd. De politie ontdekte de lijken bij een inval in het ecologisch uitvaartcentrum vanwege een penetrante geur. De lichamen bleken willekeurig te zijn opgestapeld en bewaard. Bij een concert van Bruce Springsteen in het Duitse Gelsenkirchen... zijn drie bezoekers gewond geraakt door vallend metaal. Het gebeurde in het voetbalstadion van Schalke 04. Een deel van een videocubus van bijna anderhalve meter lang viel het publiek in. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag aan de kust zonniger. In de avond ook in het binnenland opklaringen. Het wordt 21 graden aan zee tot 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de afgesloten A10 Zuid heb je op omliggende wegen en alternatieve routes nog steeds vertraging... Op de A4 vanuit Den Haag heb je bij Amsterdam nog ruim 20 minuten tijdverlies.